Nieuws van 6 uur. Mausgeurs met het NOS Voor het eerst zijn Amerikanen in hun eigen land besmet met het Zika-virus. Het zijn vier inwoners van Florida. Die zijn gebeten door een mug die het virus bij zich droeg. Ze raakten vrijwel zeker besmet in een gebied bij Miami. De vier zijn namelijk niet het land uit geweest... en liepen het virus ook niet op via seks. Welke muggensoort in Amerika het Zika-virus heeft verspreid... wordt nog uitgezocht. In Syrië is bij een bombardement een kraamkliniek getroffen. Of er slachtoffers zijn gevallen is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend door wie de bommen zijn gegooid. Het bombardement was in een gebied waar rebellen actief zijn, in een provincie in het noordwesten van Syrië. Het is de enige kraamkliniek in een straal van ruim 100 kilometer. VN-gezant de Mistura ziet niets in het voorstel van Rusland en Syrië om humanitaire corridors op te zetten rond de Syrische stad Aleppo. Volgens de Mistura is dat een zaak van de VN. Hij zei ook dat niemand mag worden gedwongen de stad te verlaten. Het Syrische leger heeft Aleppo omsingeld. In de stad zitten een kwart miljoen mensen vast. Hulporganisaties waarschuwen voor een grote humanitaire ramp... als de stad door de strijd nog langer wordt geïsoleerd. En mosselen en oesters in de Oosterschelde zijn weer gifvrij. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft het verkoopverbod opgeheven dat ruim een maand geleden werd ingesteld. Toen werd in de schelpdieren de giftige stof tetrodotoxine gevonden. Mensen kunnen daar ziek van worden. Het verbod kwam op een ongelukkig moment omdat net het nieuwe mosselseizoen was begonnen. Het weer vanavond in het noordwesten wat motregen. De temperatuur daalt tot een graad of 16. Morgen opnieuw wat buien, vooral in het zuiden en oosten. In de rest van het land meer zon en het wordt zo'n 21 graden.